De kans is groot dat nog Labour, nog de conservatieven een absolute meerderheid halen en dat is sinds 1974 niet meer voorgekomen. De vraag is dan hoe de liberaal-democraten van de verrassende nieuwkomer Nick Clegg het zullen doen. De Labour-regering is nu 13 jaar aan de macht. Alle vliegvelden in Schotland en Ierland zijn weer open. Het vliegverkeer komt geleidelijk op gang. De aswolk van de IJslandse vulkaan die gisteren boven het gebied lag is naar het westen weggetrokken. Vanaf de luchthavens van Edinburgh en Dublin wordt sinds gisteravond alweer gevlogen. In Amsterdam beginnen de reinigingsdiensten vandaag aan een staking van een week. De reinigers staken voor een betere CAO voor het gemeentepersoneel. Een uitzondering maken ze voor de Giro d'Italia, die dit weekend in Amsterdam begint. Het parcours en omgeving worden voorafgaand aan de drie etappes in de hoofdstad wel schoongemaakt. Oliemaatschappij BP probeert vandaag het grootste van de twee overgebleven lekken in de Golf van Mexico te dichten. Een schip met de afsluiter erop is onderweg. Het is voor het eerst dat het systeem wordt gebruikt op een diepte van anderhalve kilometer. Via de afsluiter kan de olie in een schip worden geloosd. BP slaagde er gisteren in het kleinste van de drie lekken te lichten. De Amerikaanse hypotheekbank Freddie Mac heeft de federale overheid opnieuw op hulp gevraagd. De hypotheekgigant wil nog eens 10,6 miljard dollar voor Washington. Het bedrijf werd in 2008 praktisch genationaliseerd nadat de Amerikaanse huizenmarkt was ingestort. Washington heeft al 50 miljard dollar in Freddie Mac gestoken. General Motors roept wereldwijd 162.000 hummers terug naar de dealer. De plastic luchtinlaat op de motorkap kan loslaten en het overige verkeer in gevaar brengen.